3 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Toegasaanval op voormalig dubbelspion Skripal. De Britse premier May denkt dat Rusland achter de aanval zit... en had de Russen tot 1 uur vannacht de tijd gegeven om met een verklaring te komen. Het is niet duidelijk welke gevolgen het verstrijken van het ultimatum heeft. Rusland zegt alleen mee te willen werken aan het onderzoek... als ze toegang krijgen tot het gebruikte zenuwgas, maar de Britten weigeren dat... Skripal en zijn dochter liggen sinds de aanval met zenuwgas in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het VU Medisch Centrum heeft voor twee afdelingen tijdelijk een opnamestop ingesteld vanwege een resistente bacterie. De bacterie werd twee weken geleden ontdekt. Het ziekenhuis nam toen extra schoonmaak- en hygiënemaatregelen. Toch waren er deze week weer nieuwe besmettingen. Patiënten die mogelijk besmet zijn, zijn geïnformeerd. Als ze de bacterie bij zich dragen, hebben ze speciale antibiotica nodig. Steeds meer mensen wisselen van beroep. Vorig jaar kozen 937.000 mensen voor iets anders, meldt het CBS. Het gaat bijvoorbeeld om leraren die ervoor kiezen om de verpleging in te gaan. Bijna een derde van de beroepswisselaars is jonger dan 25 jaar. Het gaat daarbij ook deels om mensen die van bijbaan wisselden. Bij mensen ouder dan 25 jaar kozen vaker hoger opgeleiden voor iets anders. Het kabinet trekt bijna 340 miljoen euro extra uit om het personeelstekort in de zorg aan te pakken. Het meeste geld gaat naar opleidingen, omscholing en stageplekken. Het geld komt bovenop de 2,1 miljard die al was uitgetrokken voor de verpleeghuizen. Het kabinet hoopt met de extra maatregelen het tekort in de zorg weg te krijgen. Het weer, het is bijna overal droog, wel kan het lokaal mistig of glad zijn.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 won't stop. You can't stop. We're gonna celebrate one more time. One more time. One more time. A celebration. You know we're gonna do it right tonight. Hey, just feel it music's got me feeling the need. Need. Yeah. Come on.